Ze werd volgens het Openbaar Ministerie om het leven gebracht... omdat ze zich in de ogen van haar familie te westers gedroeg. Haar Syrische vader en twee broers staan terecht voor de moord. De humanitaire crisis in de Gazastrook is sinds het uitbreken van de oorlog waarschijnlijk niet zo groot geweest als nu. Dat concludeert de Verenigde Naties. De aanvallen van het Israëlische leger, de gedwongen verplaatsingen van de Gazanen... de blokkade van de noodhulp door Israël... en het steeds kleiner wordende gebied waar de Gazanen kunnen wonen... maken de situatie erger, zegt de VN. Israël zegt hulpgoederen tegen te houden om Hamas te dwingen alle gijzelaars vrij te laten. Ook vindt Israël dat er nog genoeg voedsel en water is, maar hulporganisaties spreken dat tegen. In Italië zijn zeker vier doden gevallen toen een cabine van een kabelbaan neerstortte. Ook raakte iemand zwaar gewond. De vijf waren bijna bij het aankomststation in de buurt van de vulkaan Vesuvius toen de kabel brak. De cabine kwam terecht op een hoogspanningsmast. Door het slechte weer in Italië is het volgens lokale media lastig om de cabine te bergen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog hoe de kabel kon breken. De Tunesische zwemmer Ahmed Hafnaoui is voor 21 maanden geschorst voor het overtreden van de dopingregels. Hij verzuimde in een jaar tijd drie keer zijn verblijfplaats door te geven... waardoor hij mogelijk dopingcontroles heeft ontweken. Afnawi won op de Olympische Spelen in Tokio vier jaar geleden... goud op de 400 meter vrije slag. Zijn schorsing eindigt in januari. Het weer. Het is bewolkt met kans op lichte regen koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen eerst veel bewolking en in het noordoosten wat regen.